Straks meer. 4FM. Maar nu NOS nieuws van 1 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In het liquidatieproces zijn twee belangrijke verdachten vrijgesproken van moord. Dino S. en Ali A. Ze werden verdacht van de liquidatie van Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Tegen hem was levenslang geëist. Ook Sjaak B., die volgens de OM de wapens leverde voor de moorden, is vrijgesproken. Tegen hem was 15 jaar geëist. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs om de drie te veroordelen. De rechtbank heeft grote twijfels bij de verklaringen van kroongetuige Peter La S. Die zouden niet betrouwbaar zijn geweest. Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de arbeidsmarkt dit jaar sterker krimpt dan eerder gedacht. Het aantal banen neemt af met 85.000. Door de daling van de werkgelegenheid bereikt het aantal vacatures een dieptepunt. In Egypte heeft legerchef al-Sisi gewaarschuwd dat de politieke crisis kan leiden tot de ineenstorting van de staat. De verklaring van El-Sisi, die ook minister van Defensie is... wordt door sommigen gelezen als een verholen dreigement aan de protestbeweging en de oppositie... door anderen als een oproep tot kalmte. Bij de onlusten van de laatste dagen in Egypte zijn er zijn wel 60 doden gevallen. Zondagavond kondigde president Morsi de noodtoestand af in de steden Suez, Port Said en Ismailia. Betogers in die steden negeerden de avondklok gisteren massaal. Het leger hield zich afzijdig. De troonswisseling op 30 april moet een prachtig feest worden... waar alle Nederlanders in gezamenlijkheid aan kunnen deelnemen. Dat zei premier Rutte na afloop van een extra ministerraad over de abdicatie van de koningin. Volgens de premier moeten de kosten binnen de grenzen blijven. Dat is volgens hem de wens van de koningin en de prins van Oranje. De koningin heeft ook laten weten dat ze geen nationaal geschenk wil, omdat dat gezien de financiële situatie niet passend is. Opgaven van de CITO-toets 2013 zijn op marktplaats.nl gezet. Dat heeft het instituut bevestigd. De eerste dag van de CITO-toets is dinsdag. Een woordvoerder van het instituut kan niet zeggen hoe de opgaven zijn uitgelekt. Een gebruiker van Marktplaats speelde de opgave door aan NRC. Het weer, vanmiddag regen en maxima rond 10 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 wrong. 106.9 ZFN conversation loses the vibe that separates. It's good to know you got a friend, but you remember. needed Zodan huizen om orkanen te weerstaan. En maken schepen om in elke storm te varen. Er wordt gesleuteld aan een land die nooit maar zal taking a different road again.